3 uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Voor Frankrijk, Engeland en Rusland zijn voor de tweede avond op rij slaags geraakt in het centrum van Marseille. Ze gingen op de vuist met elkaar en met de politie. Agenten probeerden de groepen met traangas uit elkaar te houden. Er werden ook enkele mensen opgepakt. Er zijn ongeveer 70.000 Engelse en 20.000 Russische voetbalfans in de stad... voor de wedstrijd van morgen tussen de twee landen. Duizend agenten werden ingezet om de rust te bewaren in Marseille. In Parijs deden zich vanavond geen noemenswaardige incidenten voor... bij de eerste wedstrijd van het EK voetbal. Het gastland versloeg daar Roemenië met 2-1. In Louisville is een grote herdenkingsdienst gehouden voor bokser Muhammad Ali. Er waren zo'n 15.000 gasten. Onder hen oud-president Bill Clinton, oud-voetballer David Beckham en Arnold Schwarzenegger. Tijdens de bijeenkomst werd ook een brief voorgelezen van president Obama. Muhammad Ali was Amerika, zei hij daarin. Hij belichaamde de mogelijkheid om onszelf opnieuw uit te vinden.

De Britse rockzanger Rod Stewart is geridderd door koningin Elizabeth. Hij mag zich voortaan Sir Roderick David Stewart noemen. Rod Stewart krijgt de onderscheiding voor zijn liefdadigheidswerk en zijn muzikale verdiensten. Verder zijn er onderscheidingen van actrice Penelope Wilton, bekend van de tv-serie Downton Abbey. Astronaut Tim Peake, die in de ruimte hoorde dat hij werd onderscheiden... en de 99-jarige zangeres Vera Lynn, in de Tweede Wereldoorlog wereldberoemd... met de evergreen We'll Meet Again. Ze krijgt de eretitel Companion of Honor. De Peruaanse presidentskandidaat Fujimori erkent dat ze de verkiezingen heeft verloren van haar rivaal Kuczynski. Gisteren was al duidelijk dat Fujimori statistisch gezien niet meer kon winnen, maar haar definitieve felicitaties aan haar opponent lieten nog een dag op zich wachten. Kuczynski bleek uiteindelijk ruim 41.000 stemmen meer te hebben gekregen op een totaal van 18 miljoen kiezers.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 it, girl. Show them it, girl. With the bang bang.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 yourself get out of control. Baby,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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 嗯。